Dik Hart met het NOS Journaal. Dexia-bestuursvoorzitter Maria Schuld is dat zijn bank voor de tweede keer in drie jaar is genationaliseerd. Volgens de topman is de bank te makkelijk akkoord gegaan met verzoeken van Europese regeringen... om bijvoorbeeld grote hoeveelheden Griekse staatsobligaties niet te verkopen. België betaalt 4 miljard euro voor het Belgische deel van de bank... en daarnaast geeft de staat voor 5, 54 miljard aan garanties voor slechte delen van Dexia... die buiten de overname blijven. De voedselprijzen in de wereld blijven de komende tijd waarschijnlijk sterk schommelen. VN-organisaties voorspellen dat vooral boeren en consumenten in Afrika daardoor risico lopen. Door de prijsschommelingen zijn ze juist zij kwetsbaar voor armoede. De VN-organisaties pleiten voor maatregelen om voedselprijzen stabiel te houden. En ook roepen ze landen op meer te investeren in de landbouwsector van ontwikkelingslanden. Een gevangene die vorige week ontsnapte uit de koepelgevangenis in Breda... blijkt zich urenlang schuil te hebben gehouden op de zolder van een nietsvermoedend echtpaar. Twee Bredanaren hoorden donderdagavond gekraak op zolder. Toen de man ging kijken kwam hij oog in oog te staan met de ontsnapte gevangene. Die rende direct de trap af en vluchtte naar buiten. Hij was eerder op de dag onderweg naar het ziekenhuis ontsnapt. De man, die nog altijd spoorloos is, zat een celstraf uit voor een schietpartij twee jaar geleden. Op de Loosdrechtse plassen zijn vanochtend twee mannen omgekomen. Ze zaten in een roeiboot die op de plas omsloeg, mogelijk door de harde wind. Na een grote zoektocht met onder meer een helikopter konden ze door duikteams van de brandweer uit het water worden gehaald. Er werd nog een poging gedaan om de twee te reanimeren, maar die had geen succes. Hoe oud de omgekomen mannen zijn is niet bekend. Het weer dan nog, in het noorden af en toe wat lichte regen of motregen. In het zuiden breekt mogelijk nog even de zon door. Langs de kust kan het flink waaien. Temperatuur 18 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Morgen blijft het wisselvallig en wordt het gemiddeld zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 10 kilometer door een ongeluk.